Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De regeringsleiders van de Eurolanden zijn het in Brussel eens geworden over maatregelen om de schuldencrisis te bestrijden. Tot vannacht 4 uur werd er onderhandeld. EU-president Van Rompuy sprak van een alomvattend pakket dat de komende weken verder gestalte moet krijgen. Duidelijk is dat de Europese banken 50% van de Griekse schulden gaan kwijtschelden. In juli wilden de banken nog niet verder gaan dan 21%. Er komt ook een nieuwe lening en dat levert voor Griekenland in totaal 130 miljard op. Dat komt in de plaats van een eerder pakket van 109 miljard. Ten tweede wordt het noodfonds voor de euro versterkt tot een bedrag van 1000 miljard euro, oftewel een biljoen. Gekeken wordt naar financiële mogelijkheden om de slagkracht van het fonds nog verder uit te breiden. Een ander onderdeel van het akkoord betreft de versterking van de Europese banken. Daarover werd gisteren al een deelakkoord bereikt met de andere EU-landen. Premier Rutte noemt het akkoord een heel grote stap. Volgens hem is op alle onderdelen grote vooruitgang geboekt. Hij wees onder meer naar afspraken over een strenger begrotingsdiscipline. Hij zei, wat mij betreft is dit de Big Bazooka. Die afgelopen dagen werd die vergelijking gebruikt om duidelijk te maken dat grof geschut nodig is om de crisis te overwinnen. In Argentinië zijn twaalf officieren uit de tijd van de junta tot levenslang veroordeeld. Ze waren betrokken bij het martelen en vermoorden van tegenstanders van het regime van dictator Fidela. De meest beruchte van de twaalf is Alfredo Astiz, die ook wel de blonde engel des doods wordt genoemd. Hij werkte destijds in een beruchte gevangenis. Weinig mensen overleefden daar. In Groningen zijn honderden studenten geëvacueerd vanwege een brand in een flatgebouw. De brand woedde op de derde verdieping van een studentenflat. Alle bewoners moesten hun kamer uit vanwege de rook. Niemand raakte gewond. Brand was snel onder controle. De Groningse studenten zijn inmiddels weer thuis. Dan nog het weer. Er is vandaag vooral sluierbewolking, maar in het oosten ook wat zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad staan er op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 2 kilometer. Op de A7 Hoornzaandam tussen Purmerend Noord en de afrit Weide Wormer 3. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 2 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Europoorts bij Rotterdam-Charloes 3. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Knoop het Hoevelaken en Amersfoort 3 kilometer. En op de A29 Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen het afrit Oud-Beijerland en het Vaanplein 2 kilometer.